Volgens de eerste resultaten van het referendum dat vandaag werd gehouden heeft zo'n 98% nee gezegd. Er was een akkoord over het terugbetalen van 3,8 miljard euro aan Nederland en Groot-Brittannië, maar president Grimson sprak daar zijn veto over uit. Het geld hebben de Nederlandse en Britse regering voorgeschoten aan mensen die spaargeld verloren na het faillissement van de IJslandse bank IceSafe. De IJslandse regering ziet nog wel mogelijkheden om betere afspraken te maken en wil de komende tijd graag verder onderhandelen met Nederland en Groot-Brittannië. Minister De Jager van Financiën zegt in een eerste reactie dat hij er nog steeds naar streeft om samen met Groot-Brittannië een oplossing te vinden voor de terugbetaling van de ICE-safe gelden. In Zierikzee zijn de afgelopen avond meerdere ambulances en twee traumahelikopters ingezet. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar volgens omstanders is er bij een woonhuis in de stad geschoten. en zijn er twee, mogelijk drie lichamen afgevoerd. De politie wil nog niets zeggen. Alle Nederlanders in Chili met wie nog geen contact was geweest sinds de aardbeving van vorige week zijn terecht. Gisteren waren nog vier Nederlanders zoek. De berichten waren dat ze in de buurt waren van de stad Concepcion, die zwaar is getroffen door de aardbeving. Maar ze bleken in heel andere delen van het land te zijn, zegt Buitenlandse Zaken. Koploper PSV heeft voor het eerst in een jaar een wedstrijd in de eredivisie verloren. Nak was in Breda met 2-1 te sterk voor de ploeg uit Eindhoven. PSV was tot de afgelopen dag 32 duels achter elkaar ongeslagen. Eerder op de avond won AZ thuis met 4-1 van Heerenveen.